Toch zie ik keer op keer jou in mijn dromen weer. Je blijft me steeds bij. Blond zijn ieder lied van jou maar alleen. Telkens ik jou in mijn dromen ontmoet, hoop ik dat jij ook weet dat ik jou niet vergeet.